Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De veroordeling in Egypte van bijna 20 journalisten... is door westerse regeringen en mensenrechtenorganisaties scherp veroordeeld. Human Rights Watch zegt dat de vonnissen laten zien... dat het bedrijven van professionele journalistiek... in het huidige Egypte een misdrijf is... en dat de garanties in de grondwet over vrijheid van meningsuiting niet zwaard zijn... De Britse ambassadeur in Egypte noemt de uitspraak van de rechtbank teleurstellend. Minister Timmermans wil van de ambassadeur van Egypte weten waarom de Nederlandse journaliste Rena Netjes bij verstek tot tien jaar is veroordeeld. Een rechtbank van Cairo veroordeelde de deels door Al Jazeera, voor Al Jazeera werkende journalisten tot gevangenisstraffen van 7 tot 10 jaar. Vakantiegangers die met de trein naar Schiphol reizen... kunnen van de NS voortaan de garantie krijgen dat ze op tijd zijn voor hun vlucht. Daarvoor moeten ze wel betalen. Voor 5 euro per keer kunnen reizigers een app downloaden. Bij verstoringen op het traject krijgen ze dan een aangepast reisadvies. In geval van nood zet de NS bussen of taxis in. Als reizigers desondanks alsnog te laat op de luchthaven zijn... vergoedt de NS de kosten van een omboeking of van een nieuw vliegticket... De service is een proef die loopt tot 1 september. In Irak zijn bij een aanslag op een konvooi met gevangenen zeker 79 doden gevallen. Zo'n 70 gedetineerden, een politieman en acht aanvallers. Het konvooi reed door de provincie Babel, ruim 100 kilometer ten zuiden van de hoofdstad Bagdad. De gedetineerden zouden worden overgebracht naar andere gevangenissen. Het is niet precies bekend hoe de gevangenen om het leven zijn gekomen. Mogelijk probeerden Soenitische strijders van de terreurbeweging ISIS de gevangenen te bevrijden. De aanslag op het konvooi komt op de dag dat de Amerikaanse minister Kerry in Irak is om te praten over hoe de opmars van ISIS kan worden gestopt. Het weer geregeld zon, ook wolken, het blijft droog en het is 18 tot lokaal 22 graden.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 Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, me esta rumba taitana que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. gitana que yo siempre cantaré. cuando se marea dolores, cuando se quema el amores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores, cuando se inmala dolores, cuando se quema amores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores.